De Sjiïet Maliki is omstreden. Hij zou de tegenstellingen tussen de Sjiïtische meerderheid en andere groeperingen in Irak hebben aangewakkerd. De Koerden die in het noorden van Irak vechten tegen strijders van IS, het vroegere ISIS, krijgen rechtstreeks wapens van de Amerikanen. Dat hebben hoge ambtenaren gezegd tegen het persbureau AP. Wat voor soort wapens het zijn en op welke manier ze worden geleverd wilden de bronnen niet kwijt. Tot nu toe verkoopt de Amerikaanse regering alleen wapens rechtstreeks aan het Iraakse regeringsleger. In de Oost-Oekraïnse stad Donetsk zijn ruim 100 gedetineerden ontsnapt uit een zwaar bewaakte gevangenis. Het gebeurde afgelopen nacht toen de gevangenis door een granaat werd geraakt. Eén gevangene kwam daarbij om het leven. De granaat was afgevuurd bij gevechten tussen het Oekraïense leger en de pro-Russische separatisten. In Sint-Nicolaasga in Friesland zijn twee jongens van 14 aangereden door een vrouw in een auto. Een van de jongens is er slecht aan toe. De politie denkt dat de automobiliste de jongens expres heeft aangereden. Ze zouden al lange tijd ruzie hebben gehad. De vrouw wordt vandaag verhoord. Voor de Duitse Noordzeekust komt een nieuw windmolenpark. Het moederbedrijf van Nuon, het Zweedse Vattenfall, investeert 1,2 miljard euro in het park. Het zal bestaan uit 72 windmolens die jaarlijks ongeveer 400.000 huishoudens van elektriciteit voorzien. Het is de tweede windmolenpark voor de Duitse kust. Het weer, zonnige periode, maar ook een paar buien, mogelijk met onweer. En er staat een harde zuidwestenwind. Het is vanmiddag zo'n 20 graden. Morgen en woensdag verandert er weinig. Dit was het.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 En ehm, we zijn weer in de lucht hoor. Ja, u hoort even waarschijnlijk een uurtje stilte of zo. Een half uurtje, weet ik veel. Weet ik precies hoe lang het Ja. Foutje in het systeem. Kan wel eens gebeuren. Maar we zijn er weer. U heeft weer geluid uit uw luidsprekers. En wij gaan voor eh, vandaag proberen om uw lunch een beetje op te leuken. Zo. En, uh, met leuke muziek, het regio nieuws en zo. En wat er zoal meer ter tafel komt. hoop dat u een beetje een leuk weekend gehad hebt. Wij wel. Ja hoor. Vrijdagavond weer een wereldconcert gezien van Within Temptation. Dat was echt geweldig. Wat een band is dat zeg. Ik had ze nog nooit live gezien, maar uh, poepoe. Dus dat was al met al een leuk in Friesland en zo. En... Uh, Overigens zijn het gepland te hebben, behalve in Leeuwarden. Ja we hebben het uh, grotendeels droog. Een paar druppies, maar grotendeels droog gehad. Maar als je de buien mocht geloven, dan... Uh, poeh, maar eh, niks van gemerkt. Soms vraag je ook wel eens af hoe betrouwbaar dat nou weer is. Goed, we gaan een zware week tegemoet, dames en heren. Het is feestweek deze week, dus ik ben er alleen vandaag. Ja, want de rest ben ik druk daarmee. En Angela ook trouwens. En uh, nou ja, er wordt gezorgd voor eh, eh, replacement, zoals dat heet. De live uh, eh, ZFM Lunch gaat gewoon door. Morgen met, Angela, of, morgen met Dolly en Cheryl, En donderdag ook. Donderdag ook met Dolly en Cheryl, En dan woensdag en vrijdag met Albert-Jan en Rob Harms. Jawel. En dan is de week weer rond, hè. En volgende week maandag zijn wij er weer dan. Ja. lekkere muziek. Die tune, dat weten we nou wel zo hand. Dus uh, gewoon lekker. Eh, <laughs> nou, laat maar lekker Dit is oud zeg. Oh, Frankie Lane. Rawhide. Keep rolling, rolling, rolling, though the streams are swollen. Keep them doggies rolling. my side. All the things I'm missing, good Beatles, love and kissing, are waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, rawhide. Cut 'em out, ride 'em in, ride 'em in, cut 'em out, cut 'em out, ride 'em in, raw. disapproving. Keep them doggies moving right. Don't try to understand them, just rope them through and brand them. Soon we'll be living high and wide. My heart's calculating, my true love will be waiting, be waiting at the end of my ride. Move 'em on, hit 'em up, hit 'em up, move 'em on, move 'em on, hit 'em up, raw high. ride them in raw. Roll it, roll it, roll it. Frankie Lane. 50 jaar is dit, hè? Ja. Serie Rawhide met Jill Favor en, en Wishbone en zo. En, en Rowdy Yates. ja. ja. Ik weet niet of ze toen ook een hekel aan maandagen hebben, hadden.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 Eigenlijk, het is heel gek. Blue Monday, I Don't Like Mondays, Manic Monday, Monday, Monday, Can't Trust That Day. het is een beetje een negatief dagje zo, heb ik het idee. Hè? Monday. Ik, ja, ik ken geen enkele positieve plaat over maandag. Maar raar is dat eigenlijk. Dat is Bob Dylan. It's all over now, baby blue. You must leave now, take what you need, you think will last. But whatever you wish to keep, you better grab it fast. He understands your orphan with his gun.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 The sky, too, is folding under you, and it's all over now baby blues. All your seasick sailors, they're all rowing home. Your empty handed army is all going home. Your lover who just walked out the door. picking all his blankets from the floor. The carpet too is moving under you, and it's all over now, baby blue. stepping stones behind, there's something that calls for you. Forget the dead you've left, they will not follow you. The vagabond who's rapping at your door is standing in the clothes that you once wore. and it's all over now, baby blue. Ja, dat was Bob Dylan met It's All Over Now, Baby Blue. Dit, het, dit nummer dat heet Wrong. En dat is van Nova Star. She just left me And there's no one here that I want to change for. I was good for her. Still she says she don't know who she adores. Star. En dat liedje dat heet uh, Wrong. Terwijl Fout. Ik zag net een leuke opmerking op Facebook staan. When they say you don't like my music, who put you on this planet? <laughs> Nou, daar kan je weer even mee doen. Hè? Dat, is, uh, dat is leuk. Goed, oké. Okay, Nova Star dus met Raw. Oké. Dit is Enrique Iglesias uh, met Bailando. English version. Uh. Get the girl, in the zone. Give them the big mouth. Shine the parliament, they are what we tell them on the throne. another please. Because we need it, baby girl. Got me feeling like I'm flying like I'm out in space. I something about your body says, come and take because me. Because we need it, baby girl. Got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body, come and don't stop. Bailando. staat ook nog bij de English, English version. version. Dat zal wel. Ja, in ieder geval het was de zoon van Enrique Iglesias. De zoon van Julio natuurlijk. Ja, Oeh. Dit is mooi. Blood, Sweat and Tears. And When I Die. Van het legendarische tweede album. by the devil, don't wanna go by demon, don't wanna go by Satan, don't wanna die uneasy. Just let me go naturally. And when I die, and when I'm dead. and Tears van het tweede album. En dat nummer, dat, uh, dat heette And When I Die. And no, I never got her name Or time to find out anything I loved her just the same And though I rode a different road And sang a different song I'll love her till my last breath's gone Oh ja? Ja, Angel in Blue Jeans. Aha. Tja. Ja, dof toch maar weer dat er liedjes over jou gemaakt worden. Ja, goed hè? Trainers en Angel in Blue Jeans. Yeah. Nou, ze zijn zwart momenteel. Voor Zandvoort en de regio. Hier is het nieuws met Angela de Koning. De Eerste kunstenaar Fergus Mulvaney heeft de Europese zandsculptuurwedstrijd in Zandvoort gewonnen. De 43-jarige Ier is al sinds 1995 professioneel bezig. Zijn werk staat bij de rotonde in het centrum vlak voor de apotheek. Vrijdagmiddag kreeg hij de eerste prijs, al was het de hele dag nog aanpoten om het werk af te krijgen. Hij had bovendien last van vanalen die in de nacht een fles tegen het kunstwerk hadden gegooid. Ook duiven en meeuwen wilden nog wel eens neerstrekken op de kunstwerken... en zodoende de eh, werken beschadigen. De tweede prijs ging naar, naar het verfijnde kunstwerk van de Italiaan Leonardo Ugolini... die zijn sirene ook in het centrum heeft gebouwd... en wel voor de deur van het Zandvoorts Museum. Een pal aan de boulevard op het Badhuisplein plein ging de Spanjaard Sergio Ramirez er met de derde prijs vandoor voor zijn trompetspelen. De acht werken zijn de komende maanden nog te zien en te bewonderen. Eh, te zien en eh, in eh, ons mooie Zandvoort. Jawel. Het is haar eindelijk gelukt. Nancy Wessels van strandtent De Spot... heeft jarenlang gestreden met de gemeente Zandvoort... om een camping op het strand neer te mogen zetten... De gemeente Zandvoort ging eindelijk overstag en dit weekend was het zover. De spot surfcamping. Voor surfers een must. Kamperen op het strand zodat je ochtends vanuit je tentje kunt zien of de golven surfwaardig zijn. De Zandvoortse reddingsbrigade test vanaf vandaag een nieuwe methode om zwemmers te attenderen op de aanwezigheid en het gevaar van muien. En dat zijn plekken in de zee tussen twee zandbanken... waar de stroming zeer verraderlijk kan zijn. Ook zwemmers die verder in zee zijn... en het waarschuwingsbord niet direct in hun blikveld hebben... worden zo geattendeerd op de gevaren van muien. De afgelopen weken kwamen langs de Noordzeekust meerdere mensen om het leven... nadat ze vermoedelijk in zo'n eh, stroming terecht waren gekomen. De politie heeft vanochtend rond drie uur het gebied rond winkelcentrum Spaarneboog in Haarlem-Noord afgezet... omdat er bij een pinautomaat vloeistof, vloeistof op de grond zijpelde. Het vermoeden rees dat het om een plofkraak zou gaan. In afwachting van de brandweer werd het gebied afgezet. Ook bij de ingang van het winkelcentrum drupte vloeistof op straat. Brandweerlieden die metingen verrichten trokken al snel de conclusie dat de vloeistof geen gevaar vormde. Nadat de brandweer met de ladderwagen een controle op het dak had uitgevoerd... bleek dat er lekkage was ontstaan bij een van de bedrijven. En eh, dat was het nieuws tot zover.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 maar een droog weergarantie voor onze regio is niet af te geven. De wind uit het zuidwesten is duidelijk aanwezig. Aan zee krachtig tot hard, windkrachtig 5 tot 7. En de temperatuur loopt op naar maximaal 21 graden. Vanavond en komende nacht is het wisselend bewolkt en komt het tot buien. En bij die buien is onweer mogelijk. De zuidwestenwind neemt af naar krachtig aan zee, windkracht 4 tot 6... en de temperatuur daalt naar een graad of 14. Morgen schijnt eh, weer geregeld de zon, maar opnieuw is er kans op een regen- of onweersbui. De zuidwestenwind blijft krachtig aan zee en de temperatuur levert opnieuw wat in. En dat wordt maximaal 20 graden. Dat was het. the deaf, dumb, and blind. Matt Connors on the couch, Father McGowan's at the bar, Chief Horton's at the door, checking who the fuck you are. Cecil Bobby dressed in drag and Mr. Nice. Carry me to the back room, dim the lights. My arms strapped to the table, thousand angels spinning up the room. voice whispers in my ear. meestal draai van die cd... Eh, van het album die Hunter of Broken of eh, Invisible Games. Maar ik denk dat ik vandaag eens iets anders doen. Het is van het laatste album van eh, Bruce Springsteen. dit jaar uitgekomen en het, heet, het album heet High Hope. En dit liedje dat heet Harry's Place. Ja, bent u daar ook weer eh, van op de hoogte. Speciaal voor alle eh, Bruce-fans natuurlijk, want die zijn er nog wel. Aantal. Het is wel eh, een, mooi album. Er staan hele aparte dingen op. Waaronder dit, Harry's Place. Geweldig. Oké, en dit is... Ah, dit is weer mijn persoonlijke favorietje op dit moment hoor.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 Indila en eh, het prachtige uh, Dernière Dansen. Oh, Afgelopen eh, vrijdagavond op het Olderhoofsterhof in Leeuwarden. De open lucht, pracht voor die prachtige oude toren, de Oldenhoven. Daar speelden ze dit. Within Temptation. Stand My Ground. Indrukwekkend was dat. Ook de omgeving. sta je op zo'n plein in Leeuwarden. Eh, dat is eh, prachtig mooi met die, met die hele oude toren. een heel oud ding, staat nog scheef ook. Eh, de Oldenhoven, prachtig mooi. En die is dan heel mooi uitgelicht. Dat, dat is echt heel mooi gedaan. En dan daarvoor dat, die prachtige show van Within Temptation. Dus eigenlijk zit gewoon tussen high-tech en heel oud. Daar zit dan enkele honderden jaren tussen. Maar dat is, dat is zo goed. En het klonk ook zo fantastisch. Uh, Within Temptation dus. Eh, afgelopen eh, vrijdag dus live was, waren ze te zien in Leeuwarden. En dat nummer dat heette Stand My Ground. En dat speelde Even het ritme van Zandvoort ook op tv.